Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse minister van Economische Zaken dreigt met juridische stappen tegen farmaceuten die te laat coronavaccins leveren aan de EU. In de krant Die Welt zegt hij dat geen enkel bedrijf achteraf een ander land kan bevoordelen boven de EU. De Duitse minister verwijst naar de hoogopgelopen ruzie tussen de EU en AstraZeneca over de levering van vaccins. Volgens Brussel krijgen de Britten een voorkeursbehandeling. AstraZeneca ontkent dat. Bij een busongeluk op Cuba zijn minstens 10 mensen omgekomen. Ook nog eens 25 mensen raakten gewond. In de bus zaten allemaal leraren die onderweg waren van de hoofdstad Havana naar huis. Ze hadden hun onderkomens in de hoofdstad afgestaan aan mensen die in quarantaine moesten. De bus was gehuurd door het ministerie van Onderwijs. In de VS zijn twee mannen van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys aangeklaagd... voor hun rol bij de bestorming van het Capitool. Een van de mannen is gefilmd toen hij een raam van het parlementsgebouw sloopte. Bij hem thuis werden handleidingen gevonden voor het maken van gif en explosieven. Ruim 150 mensen zijn inmiddels aangeklaagd vanwege de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat ook leden van de Proud Boys zijn aangeklaagd. Gitarist Hilton Valentine van de Britse band The Animals is overleden. Hij werd vooral bekend vanwege het intro van The House of the Rising Sun. Dat nummer werd in 1964 uitgebracht en betekende de doorbraak van de band. In Groot-Brittannië en de VS kwam de single bovenaan de ranglijsten te staan. Later kofferde Bob Dylan het nummer ook. Valentine stapte in 1966 uit de band om aan een solo-carrière te werken.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 Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A sin cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no no te vamos a ver? Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh, hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo.